Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van het beramen van een aanslag tijdens de Olympische Spelen. De twee zouden sympathisanten zijn van islamitische staat. Eerder werden al twaalf mensen opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de terreurgroep. De Braziliaanse regering heeft eerder gezegd bang te zijn voor een aanslag tijdens de Spelen. Vorige maand werden in tien verschillende Braziliaanse deelstaten invallen gedaan. De meeste Nederlandse jongeren zijn tevreden met hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder ruim 4000 jongeren van 12 tot 25. 90% gaf aan content te zijn over hun leven. Meest tevreden zijn ze over hun vriendenkring, psychische gezondheid en woning. Minder tevreden zijn ze over hun financiën en de hoeveelheid vrije tijd. Verder blijken tieners meer tevreden dan jongvolwassenen. De rechtbank heeft de Nederlandse tak van MS-mode failliet verklaard. De 130 winkels blijven dicht. Gisteren vroegen de bewindvoerders het faillissement aan... omdat er geen geld meer was voor de salarissen. De afgelopen dagen onderhandelden ze met de bank om de winkels open te houden... maar dat is niet gelukt. Uitkeringsinstantie UWV neemt de betaling van de salarissen... van de 660 werknemers over. In de Thaise kustplaats Hua Hin zijn twee bommen ontploft... waarbij zeker één dode is gevallen... Er zijn ook 20 gewonden, onder wie enkele buitenlandse toeristen. Eén Nederlandse vrouw van 23 raakte licht gewond. De bommen waren verstopt in twee plantenbakken en ontploften kort na elkaar. Hillary Clinton heeft ambitieuze plannen gepresenteerd voor banengroei in de Verenigde Staten. Als ze in november wordt gekozen tot president wil ze miljarden investeren in infrastructuur, scholen en watervoorziening. Dat zei ze in een toespraak in Michigan. Voor kleine bedrijven moet er een versimpeling van de belastingen komen... zodat ondernemers zich meer op hun werk en innovatie kunnen richten, zei Clinton. De grootverdieners wil ze juist extra belasten. Het weer bewolkt, hier en daar regen.